Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Duitse co-piloot van het vliegtuig dat neerstortte in de Franse Alpen... werd jaren geleden behandeld voor zelfmoordneigingen. Dat heeft de openbaar aanklager in Düsseldorf bekendgemaakt. Andreas Lubitsch stond lange tijd onder behandeling van een psychotherapeut. Dat was voordat hij piloot werd. De laatste jaren waren er geen aanwijzingen dat Lubitsch suicidaal was... of dat hij anderen iets wilde aandoen. Onderzoekers houden er rekening mee dat Lubitsch het vliegtuig... met 150 mensen aan boord opzettelijk liet neerstorten. Tegen twee verdachten van een dubbele liquidatie in de Amsterdamse staatsliedenbuurt is levenslang geëist. Voor twee moorden en twee pogingen tot moord op twee agenten. Voor een derde verdachte vroeg het OM vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. In december 2012 werd in de staatsliedenbuurt een auto onder vuur genomen. De twee inzittenden kwamen om het leven. Het doelwit van de schietpartij wist te ontkomen. Op de vlucht schoten de daders op motoragenten die met de schrik vrijkwamen. kwamen. Het gezin uit doorwerp, dat begin deze maand een dag lang werd vermist zit in de Verenigde Staten. Daar willen de ouders en de vijf kinderen een nieuw bestaan opbouwen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Begin deze maand was het gezin een tijdje onvindbaar. Hun huis was een ravage. Duikers zochten in de Rijn en er werd een burgernetactie opgezet. Later bleek dat de zeven gezinsleden in Duitsland waren. En nu zitten ze dus in de VS. Het Bardo Museum in de Tunesische hoofdstad Tunis is weer open voor het publiek. Het museum was dicht sinds de aanslag van 18 maart waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Afgelopen weekend doden Tunesische militairen negen mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de aanslag. Onder hen is de man die wordt gezien als een van de gevaarlijkste terroristen van het land. Het weer, de komende uren weinig buien en afnemende wind. In de loop van de avond komen de wind en regen weer terug. Morgenochtend aan de kusten westerstorm en ook elders zware windstoten. Het blijft wisselvallig bij maximaal 9 tot 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 5 kilometer door een ongeluk, de A15. Vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam bij Spijkenisse 6 en verderop naar Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum nog eens 3. De A16 Breda-Rotterdam bij de Drechtenol 3 kilometer is daar een auto geschaard.